Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Iedereen die bij de dodenherdenking op de Dam wil zijn op 4 mei moet zich vooraf aanmelden. Vanwege veiligheidsmaatregelen wil Amsterdam 10.000 mensen toelaten in plaats van 20.000. De burgemeester van Amsterdam verwacht demonstraties. Wat je natuurlijk aan de stad en aan het land voelt, dat er heel veel onrust is. En, en de actiebereidheid van veel mensen is heel groot. En door te reserveren wil de gemeente ervoor zorgen dat ook kwetsbare mensen of mensen die van ver komen een plekje op de Dam kunnen bemachtigen. Bij aankomst op de Dam worden bezoekers gefouilleerd. Een man van 37 uit Noordwijk, die verdacht wordt van het online misbruiken van 18 meisjes, heeft spijt. Dat heeft hij net gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Michael L. heeft volgens het Openbaar Ministerie met neppe winacties minderjarige meisjes verleid om naaktfoto's te sturen. Ze zouden zogenaamd dure schoenen of een telefoon kunnen winnen als ze die naaktbeelden stuurden. Later vandaag hoort hij de strafwijs van het OM. Nabestaanden van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkten met de Duitsers... maken zich zorgen over archieven die online komen. Vanaf volgend jaar moeten allemaal informatie over foute Nederlanders op het internet komen te staan. Foto's, dagboeken en brieven ook. De nabestaanden zijn bang dat ze daar last van krijgen als mensen voor de grap hun buurman of een collega kunnen googelen. En supermarkten hebben de voedingssupplementen ontdekt. Ja, tot voor kort moest je voor je eiwitshakes en creatinepoeders naar de sportwinkel of online shoppen. Maar steeds vaker kun je ze ook gewoon tijdens het boodschappen in je mandje leggen. Bij dit distributiecentrum in Brabant hebben ze van alles liggen. Dit is een uh, eh, protein oatmeal, dat is een maaltijdvervangende shake. Deze kan je gebruiken als tussendoortje, maar ook echt om het eh, ontbijt of de, tussen de middag eh, te vervangen. Nou, dit zijn eiwitrepen, we hebben ze in verschillende smaken. Dit is salted caramel, maar je hebt ook peanut butter, cookies en cream. Maar ook ja, fruit fruitsmaken zoals uh, eh, yoghurt raspberry of eh, strawberry celebration cake. En hij zegt ook dat steeds meer amateursporters bezig zijn met hun voeding. Supermarkten doen daarom ook mee, bijvoorbeeld met een sportschap of zelfs een eigen huismerk. Heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag blijft het droog en is er lekker veel zon bij een graad of 22. En later vanmiddag en vanavond is er wel kans op regen, ook met onweer.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 And say listen to the drum, say listen to the Give me little music, make me wind up me say listen to the drum, say listen to the Give me little music, make me wind up me pass the touchy on the left chip on the left hand side, it a go bun.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 En de dochters en de zonen. Elke naast het bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een angst zoet zonder meer, En ik vraag niet om je maar om je vingers die me wijzen op mezelf. Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat een kan slaan. Ik wacht naast me ligt je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn.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 Wanneer ze terugkeren is niet bekend. Om bij de dodenherdenking op de Dam te zijn is aanmelden verplicht. Uit veiligheidsoverwegingen zijn er dit jaar veel minder mensen toegestaan... en de organisatie wil met zo'n systeem voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. De punten van de Nederlandse vakjury bij het Eurovisie Songfestival... komen dit jaar niet vanuit Hilversum, maar vanuit Leeuwarden. Er is eenmalig voor Friesland gekozen vanwege de deelname van Joost Klein... die in Leeuwarden werd geboren. Het weer, periode met zon en het is droog.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 me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me, squeeze me, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbed to this. I've never been so deep into anyone else but you. Our place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you're holding your squeeze the tight. But you make everything alright. when you're holding your strap. But you make everything alright when you're holding you squeeze me tight. But you make everything alright when you're holding you squeeze me tight. If it should all come true, I'll give my heart to you. to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gets me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you peace of mind. Cause you are Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright.